Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Ongelukken, files en geglibber. De geldt vanwege de gladheid code oranje in Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland, Overijssel, Friesland en Drenthe. Behoorlijke lijst dus. Daarom heeft weer Plaza maar één tip. Ja, als je niet per se de weg op hoeft, blijf dan thuis. Want het is link. Op tientallen plekken zijn ongelukken gebeurd. De problemen zijn het grootst rond Amsterdam. En in Arnhem botsten 19 voertuigen op elkaar bij kettingbotsingen. Over precies een week, op 8 februari, gaan de basisscholen en kinderopvang weer open. Goed nieuws voor de kinderen natuurlijk. En ook veel ouders zullen er hebben uitgekeken. Toch is deze basisschooldirecteur ongerust. Vooral vanwege de Britse coronavariant. Twee weken geleden eh, was eh, heel het land in alle staten over het eh, Britse virus. Hoe ernstig het was en dat de derde golf eraan komt... En nu eh, moeten wij wel open. En ja, ik heb toch wel het gevoel dat eh, de politieke en maatschappelijke druk daar een rol in heeft gespeeld. Het kabinet neemt extra maatregelen om de veiligheid te vergroten. Zo komen er sneltesten voor leraren. Ook moet de hele klas vijf dagen in quarantaine als één leerling positief wordt getest. De regering kijkt ook naar de avondklok. Als de besmettingscijfers blijven dalen, dan verdwijnt die mogelijk op 10 februari. In Myanmar, in Azië, heeft het leger de macht overgenomen na een staatsgreep. regeringsleider Aung San Suu Kyi is opgepakt, vertelt onze correspondent. In de heel vroege ochtend hebben ze eh, regeringsleider Aung San Suu Kyi dus inderdaad van haar bed gelicht en gearresteerd. Eh, tegelijk hebben ze internet en, en, telefonie in de grote steden platgelegd. Eh, televisiezenders werden geblokkeerd. De reden? De verkiezingen afgelopen november. De partij van Aung San Suu Kyi wordt, won toen met overmacht, maar volgens het leger is er massaal fraude gepleegd bij die verkiezingen. De Britse prins William is helemaal klaar met racisme op het voetbalveld, de tribunes en sociale media. Zegt hij vanwege de wedstrijd Arsenal-Manchester United van afgelopen weekend. Aanvaller Marcus Rashford zag na afloop racistische opmerkingen voorbij komen op social media. Wat er werd geroepen wilde hij niet zeggen, omdat het te pijnlijk zou zijn, vooral voor kinderen. Het weer. Vooral in het noorden vriest het nog. Kan ook wat eh, regen en natte sneeuw vallen en dus nog wat ijzel. Verder vandaag bewolkt in het noorden af en toe zon en een gaatje of twee. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland nog steeds heel veel overlast door de gladheid door IJssel. Als je niet per se de weg op hoeft, stel dan je reis uit en werk lekker thuis vanochtend. Er staat ruim 95 kilometer file. Ik noem de files met meer dan 20 minuten vertraging. Ik begin met de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn er dicht. De A5 Hoofddorp Amsterdam is nog steeds in beide richtingen dicht. Op de A6 Lelystad-Muiden nog steeds meer dan een uur oponthoud... tussen Almere Buiten en knopend Muidenberg. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad tussen af het Averhoorn en Zaandam 14 kilometer. Meer dan een uur vertraging. Op de A8 Zaanstad Amsterdam tussen Assen-Delft en Zaanstad-Zuid 8 kilometer met dik een half uur. De A9 ook maar Amstelveen tussen Akersloot en Knopend Rotterpolderplein 12 kilometer met dikke uur vertraging. Op de A10 gebeurde een ongeluk tussen Knopend Watergaasmeer richting Knopend Komplein. Daar is de weg nog steeds dicht tussen af het Vonendam en Amsterdam Tuindorp Oostzaan.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 I'm obsessed with the scent on you. Coco Chanel on your neck, with your body in check. Loving all the time with you. But ah, now you've just gone missing. You're airing all my wishes. You're online but still won't listen.